De tijd gaat zij en tikt even aan. roet van je bron en noemt de naam, die enige naam die jij bent, waarvan hij zin De tijd, de tijd, de tijd, de tijd, de tijd heeft Op dat jij het bent. De tijd, de tijd, de tijd, de tijd, de tijd heeft gewonnen. De rit is voor niks, maar zonder pardon raak je verder weg van waar het eens begon. Van waar het eens begon, tot op het tijdstation, het tijdsgevricht leidt je naar het licht. De tijd, de tijd, de tijd, de tijd, de tijd geeft je een licht. dat jij je bent. De tijd